Michel Koenen met het NOS-journaal. Boeing adviseert om voorlopig alle toestellen van de 777-serie aan de grond te houden... die een motor van Pratt Whitney hebben. Dat doet de vliegtuigbouwer na een oproep van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit... om de toestellen te controleren. Afgelopen weekend verloor een vliegtuig van United Airlines door brand in een van de motoren onderdelen. Die kwamen neer in een woonwijk niet ver van de stad Denver. Boeing zegt dat in totaal 128 vliegtuigen niet meer moeten vliegen... totdat duidelijk is hoe de inspectie precies moet verlopen. Dat is afhankelijk van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. De politiebonden willen vanaf 7 uur geen boetes meer uitdelen voor kleine overtredingen. Ze doen dat uit protest tegen het vastlopen van de CAO-besprekingen in december. Politievakbond ACP stelt dat het kabinet niet met een fatsoenlijk loonaanbod over de brug wil komen. De bonden roepen hun leden op om alleen bekeuringen uit te delen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid, snelheidsovertredingen en schendingen van de coronamaatregelen. In alle andere gevallen krijgen overtreders een waarschuwing en een actiebon met uitleg. Winkelbrancheorganisatie InRetail is niet tevreden met het uitgelekte nieuws dat winkelen op afspraak wellicht mogelijk wordt. De winkels die kunnen gewoon open op 3 maart, stelt de organisatie. Die wijst erop dat in Frankrijk en België de winkels wel gewoon open zijn. Nou, mocht het toch op afspraak winkelen worden... dan moet dat voor alle soorten winkels goed worden geregeld. En in het Zuid-Hollandse Valkenburg is een fietsenwinkel door een grote brand volledig verwoest. De brand die dreigde over te slaan naar andere winkels in het pand, maar dat heeft de brandweer weten te voorkomen. de brand was na ruim een uur uit, niemand raakte gewond. Het weer, Vrij zonnig en droog. Het wordt 11 graden op de Wadden tot bijna 20 graden in het zuiden. En ook de dagen daarna droog en zonnig lenteweer.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 He puts her down. trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet the rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.